Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat er veel wantrouwen is tussen Iran en de VS... maar dat beide landen wel een akkoord willen sluiten. President Trump hintte er gisteren ook op... dat de gesprekken tussen beide landen snel weer kunnen worden hervat. Afgelopen weekend was Vance in Pakistan om te onderhandelen met een Iraanse delegatie... maar dat liep op niets uit. Trump besloot toen tot een blokkade van de straat van Hormuz... Fans zegt dat er natuurlijk veel wantrouwen is... maar dat hij tevreden is met de huidige stand van zaken. Het is niet duidelijk hoe Iran staat tegenover nieuwe onderhandelingen. In Amsterdam-Oost is een man doodgestoken op straat. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren... maar dat is niet gelukt. De man overleed ter plekke. Volgens de regionale omroep NH Nieuws is de politie op zoek naar één verdachte. Wat er aan de steekpartij vooraf ging is niet duidelijk. Het incident in Utrecht, waarbij een man in een elektrische rolstoel in brand werd gestoken... is waarschijnlijk het gevolg van een onderling conflict. Dat zegt burgemeester Dijksma na contact met de politie. Er is een verdachte aangehouden. De politie heeft geen details over de achtergrond van die verdachte bekendgemaakt. Het slachtoffer, een man met een beperking, ligt met brandwonden in het ziekenhuis. Het incident gebeurde in de buurt van een winkelcentrum. Veel mensen hebben het gezien. Voor het eerst zijn in het Verenigd Koninkrijk supermarkten op de vingers getikt... voor het overtreden van regels voor junkfoodreclame. Lidl liet een influencer een gevulde croissant aanprijzen... en de supermarktketen Iceland maakte op de site van een krant reclame voor onder meer mini-lumpia's. De Britse toezichthouder legde geen boetes op, maar deelde wel waarschuwingen uit... Sinds begin dit jaar is het in het Verenigd Koninkrijk verboden... om op tv overdag reclame te maken voor ongezonde dingen... en online is het helemaal verboden. Het weer helder, het is 2 tot 8 graden en in het noordoosten is er kans op mist.